Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen uren doelen van Hezbollah aangevallen. Dat zegt het Israëlische leger. Het is een reactie op beschietingen met antitankraketten door de militante beweging. Volgens Israël zijn onder meer kampen van Hezbollah en een lanceerinrichting die gericht was op Israël aangevallen. De afgelopen dagen zijn er vaker beschietingen over en weer tussen het Israëlische leger en Hezbollah in Libanon. Israël heeft daarom al een kleine stad vlakbij de grens moeten ontruimen. Het Nederlandse kabinet roept op tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Demissionair minister Longeren van Defensie zei in Nieuwsuur dat een gevechtspauze nodig is... om een humanitaire catastrofe in Gaza te stoppen. Ze zegt dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen... en dat er begrip is voor het Israëlische voornemen om Hamas te vernietigen. De defensieminister benadrukt wel dat beide partijen zich aan het humanitaire oorlogsrecht moeten gaan houden. Het gaat goed met het Amerikaanse meisje en haar moeder die zijn vrijgelaten door Hamas, zegt haar vader in een interview. Het weet al werd twee weken terug gegijzeld door de Palestijnse militante beweging. Gisteravond werden ze om humanitaire redenen vrijgelaten, aldus Hamas. De Amerikaanse president Biden heeft de regeringen van Israël en Qatar bedankt... voor hun inzet bij de vrijlating van de eerste twee gijzelaars. Qatar heeft daarbij bemiddeld. Schrijver Wessel de Gussinklo is overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Pas op 45-jarige leeftijd debuteerde hij met de roman De Verboden Tuin. Daarnaast won hij diverse prijzen met De Hoogstapelaar en Op weg naar de hart. De Gussinklo is 82 jaar geworden. Het weer, het is droog en ongeveer 11 graden.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 my voice cause I'm a Kiwi Trying to make it rapping internationally so no good. love I'ma drop me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles rief, kann man Rock me Amadeus?